en een voorspoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. Zoals verwacht steunt de Tweede Kamer de verlenging van de VN-vredesmissie in Mali met een jaar. Alleen PVV, SP, Partij voor de Dieren en DENK waren tegen. Forum voor Democratie was afwezig bij het debat. De Kamer had aanvankelijk grote twijfels vanwege het dodelijk ongeval met een mortiergranaat vorig jaar. Veel partijen zeiden dat hun zorgen door minister Bijleveld zijn weggenomen. Bij Vlissingen zijn door frontale botsing tussen twee auto's een jongen van drie en zijn vijfjarige zusje om het leven gekomen. De peuter overleed ter plekke, het meisje later in het ziekenhuis. Hun dertigjarige moeder ligt in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond kwart over acht. De auto van de vrouw kwam volgens de politie door onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een tegenligger. Het is niet duidelijk of de gladheid een rol heeft gespeeld. De Nederlandse vakbond Pluimveehouders vindt het oneerlijk dat Belgische eierbedrijven schadevergoeding krijgen voor de fipronilcrisis. De Nederlandse pluimveebedrijven krijgen niets. De Belgische regering heeft van de Europese Commissie toestemming gekregen om de getroffen eierbedrijven met 21,8 miljoen euro te helpen. De vakbond hoopt nu dat de Nederlandse politiek hierdoor op andere ideeën komt. Oud-minister Kamp en voormalig staatssecretaris Van Dam hebben steeds gezegd dat ze het een normaal bedrijfsrisico vinden dat de overheid niet moet vergoeden. Bij de wereldwijde data-inbraak bij taxi-app Uber zijn de gegevens van 174.000 Nederlandse passagiers en chauffeurs buitgemaakt. Dat zegt het bedrijf zelf. De hack die vorig jaar oktober al plaatsvond werd door Uber eerst verzwegen. Vorige maand kwam die toch aan het licht. Volgens Uber had de hacker alleen toegang tot namen, e-mailadressen en mobiele telefoonnummers. Het weer in het binnenland kan het vanavond glad worden door lichte vorst. Vannacht neemt de bewolking toe en kan er in het oosten natte sneeuw vallen. Morgenochtend regent het, later wordt het weer droog. Het is morgen 4 tot 6 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda een autobrand bij Dordrecht en daardoor 10 minuten vertraging. En van Zwolle naar Amersfoort. Bij Amersfoort ook zo'n 10 minuten extra. Daar is een auto met aanhanger geschaard. Maar de meeste dagelijkse files zijn inmiddels opgelost.